Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De terrorismebestrijding en veiligheid schoof. Hij vindt dat de bedrijven en instellingen hun beveiliging moeten verbeteren. Sinds vanmiddag is ook de website van DigiD slecht bereikbaar door een zogeheten DDoS-aanval. Eerder werden drie banken en de Belastingdienst door hackers aangevallen. Nederlandse militairen in Afghanistan kunnen hun werk niet goed doen. Dat schrijft minister Beideveld aan de Tweede Kamer. Sinds 2015 nemen zo'n 100 Nederlanders deel aan de NAVO-missie... die het leger en de politie in Afghanistan weer moeten opbouwen. Maar volgens Beideveld gaat dat niet effectief door allerlei problemen. Zo is er niet altijd veilig vervoer beschikbaar... en wordt samengewerkt met Oost-Europeanen die gebrekkig Engels spreken. De Rijksuniversiteit Groningen opent toch geen zusterfiliaal in het Chinese Yantai. Het college van bestuur zegt dat er niet genoeg draagvlak voor is. Zo heeft de universiteitsraad bezwaar tegen de samenwerking. Onder meer vanwege zorgen over de academische onafhankelijkheid in China. De Groningse universiteit kijkt nog welke andere vormen van samenwerking in Yantai mogelijk zijn. Politie in Amsterdam zal de komende tijd met meer mensen zichtbaar aanwezig zijn... in de buurt waar vrijdag een dodelijke schietpartij was. Het is een van de maatregelen die de gemeente Amsterdam neemt... na de schietpartij in een wijkcentrum... waarbij een jongen van 17 werd doodgeschoten en twee mensen gewond raakten. Het weer, regen en motregen trekt over.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 Het is een hele drukke avondspits. Er staat ongeveer nog 300 kilometer file in de Randstad. Zojuist was er een aanrijding op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Geldermalsen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij en Prins Klausplein. 4 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Op de A4 tussen Leidsendam en Ketelplein 14 kilometer. Daar zijn ze aan het eh, doseren bij de Keteltunnel. 40 minuten oponthoud heeft het verkeer op de A9 van Diemen naar Alkmaar tussen Holendrecht en Badhoevedorp.